uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het klimaat in Nederland wordt de komende jaren warmer, droger en natter. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw klimaatrapport. De onderzoekers zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de droogte. Er zijn meer en langere droge periodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Niet alleen vanuit de landbouw en de natuur, maar mogelijk ook voor de drinkwatervoorziening. Tegelijkertijd worden regenbuien heviger en kan wateroverlast in dichtbevolkte gebieden tot forse schade leiden. Het PBL zegt daarom dat goed moet worden nagedacht over welke gebieden geschikt zijn voor natuur, woningbouw en verschillende vormen van landbouw. Het dodental na overstromingen en aardverschuivingen op Sumatra is opgelopen naar 52. Nog 17 mensen zijn vermist, meldt de plaatselijke rampenbestrijdingsdienst. Na urenlange stortregens afgelopen weekend bij de Marapi-vulkaan... spoelden er grote hoeveelheden as, zand en kiezelstenen van de berg naar beneden. De modderstromen richten een grote ravage aan. Duizenden Indonesiërs hebben hun huis moeten verlaten. Het uitdelen van noodhulp en de bergingswerkzaamheden verlopen moeizaam... omdat de meeste wegen in het rampgebied onder een dikke laag modder zitten. De Amerikaanse jazz-saxofonist David Sanborn is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij was een veelgevraagd saxofonist en speelde met onder andere Dave, Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen en Stevie Wonder. Sanborn won zes Grammys, merendeels voor zijn jazzalbums in de jaren 80. David Sanborn was 78 jaar. Bergingswerkers hebben in Baltimore delen van de brug opgeblazen... die eind maart instortte na een aanvaring met een vrachtschip. De brugdelen lagen deels op het schip dat daardoor niet weggehaald kon worden.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 Bergingswerkers hebben in Baltimore delen van de brug opgeblazen... die instortten na een aanvaring met een vrachtschip. De brugdelen lagen deels op het schip dat daardoor niet weggehaald kon worden. De hoop is dat dit nu binnen enkele dagen wel lukt. En de Amerikaanse jazz-saxofonist David Sanborn is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was een veelgevraagd saxofonist en speelde met onder andere Paul Simon, Bruce Springsteen en Stevie Wonder. Het weer. De dag begint zonnig. De temperatuur loopt snel op naar uiteindelijk 25 tot 27 graden.